met De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open moet... anders beginnen dinsdag grote aanvallen op bruggen en energiecentrales in Iran. Vrijdag vernietigde de VS ook al een brug tussen de Iraanse steden Karaj en Teheran. Daarbij vielen zeker acht doden. Sinds begin van de oorlog is de zeestraat zo goed als afgesloten. Dat heeft grote gevolgen voor de oliehandel in de wereld... en leidt in veel landen tot tekorten en hoge prijzen. Iran dreigt op zijn beurt met het bombarderen van Amerikaanse bedrijven in het Midden-Oosten. De derby tussen Go Eagles en PEC Zwolle is anderhalf uur later dan gepland begonnen. Supporters van Zwolle droegen gezichtsbedekkende kleding... en weigerden na verschillende oproepen om die af te doen. Ze staken ook vuurwerk af. Uiteindelijk werd het vak ontruimd door de ME. Buiten het stadion was het een tijd onrustig. De wedstrijd kon weer beginnen op het moment dat de PEC-supporters... in de bus richting Zwolle zaten. Amit Abu Taleb gaat de eh, formatie leiden in de gemeente Den Haag. Dat zei de oud-burgemeester van Rotterdam bij WNL op zondag. Hij was er al verkenner en adviseerde de grootste partijen... Hart voor Den Haag en D66 om samen te werken. De twee partijen liggen ideologisch ver uit elkaar, zegt Abu Taleb... maar dat is toch volgens hem de enige logische conclusie. Hart voor Den Haag ziet die samenwerking wel zitten. D66 heeft er nog niet op gereageerd. Het is opnieuw chaotisch op de wegen rondom Vianen, vlak onder Utrecht. Gisteren ontstonden er ook lange files, omdat de A2 dicht is vanwege werkzaamheden... en het verkeer op de A27 vaststaat, nemen veel mensen sluiproute... en daardoor lopen de wegen, in plaats als Vianen, Hagestein en Hoef Haag, helemaal vol. Ook de komende weekenden werkt Rijkswaterstaat aan de A2. Het asfalt moet daar worden vernieuwd.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 He's not a fool. Uh, reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse. Since he walked through that classroom door. He's all over primetime news as a Marilyn Monroe. Put her fingers in the imprints that meant Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole. Oh, now we'll never know. No, no, no, no. Oh, they were crying to the camera, said he never fitted in wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.